Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep vluchtelingen gaat in een hotel in Brabant wonen. Het is een hotel aan de N261 tussen Waalwijk en Kaatsheuvel. Zo'n 240 mensen uit Oekraïne en statushouders gaan daar tijdelijk wonen. Ze zitten nu nog in een asielzoekerscentrum... omdat ze geen huis kunnen vinden door de woningnood. Maar ze weten al wel dat ze in Nederland mogen blijven. Een jongen van 15 is opgepakt vanwege de choking game. Een challenge waarbij je je halsslagader dichtknijpt zodat je even flauw valt. De jongen deed het niet bij zichzelf, maar bij vier klasgenoten. Hij hield ze in een wurggreep, waardoor ze hun bewustzijn verloren. Volgens het Openbaar Ministerie zoeken kinderen vaak grenzen op. De jongen is op dit moment eh, wel ook voor de rechtercommissaris eh, voorgeleid... en voor de raadkamer. En eh, die hebben eigenlijk ook, in ieder geval de raadkamer heeft bevestigd... dat hij verdacht wordt van wurging en dat het een misdrijf is. Op dit moment vindt gewoon nog echt uitgebreid onderzoek eh, plaats. Maar de jongen is wel weer vrij. Je auto op een drankje aan de pomp gaat minder pijn doen in je portemonnee. Voor het eerst sinds tijden kan je benzine tanken voor minder dan 2 euro. Dan moet je wel even goed zoeken, want het kan maar bij 1 op de 20 benzinepompen. En dat zijn vooral onbemande pompen. En wegafsluitingen, omleidingen en parkeerborden. Utrecht en Brabant kleuren geel van alle verkeersborden die nodig zijn voor de Vuelta. De Spaanse wielerronde koerst vanaf morgen drie dagen door die provincies. En daar is behoorlijk wat voor nodig geweest. Zelfs wegen en drempels zijn er voor weggehaald. Dit asfalt er niet. Ja, dit stuk dat is erin gelegd. En dat heeft ermee te maken dat die renners met een behoorlijke hoge snelheid van 70 km per uur aankomen. En hier dan een eh, zoveel mogelijk rechte lijn eh, krijgen. Om te finishen op, eh, op die asfaltplaat daar eh, waar het oude busstation is geweest. De drie dagen worden straks afgetrapt in Utrecht. De 23 teams fietsen over een uurtje een stukje door het centrum om zich voor te stellen. Morgen is de eerste etappe een ploegentijdrit. Het weer, komende uren nog kans op een buitje. Vanavond droog en misschien nog wat zon. Morgen begint ook droog, later weer meer wolken en kans op regen. Het wordt dan zo'n 25 graden.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 Richting Den Haag kan je het beste omrijden via Wassenaar over de A44 en de N44. Op eh, de A7 op de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland... voor Den Oever 3 kilometer. En de vertraging is eh, zo'n 20 minuten.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 Dat mag je zelf weten. Oh, je denkt dat je geweldig bent Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de stikstofdiscussie gaat het volgens gespreksleider Remkes te veel over het opkopen of halveren van boerenbedrijven. Een veel te eenzijdig beeld, zei hij na een nieuwe gespreksronde. Rusland dreigt met het uitschakelen van de kerncentrale in Zaporizhia. Die ligt geregeld onder vuur en Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van de beschietingen. VN-chef Guterres praat in Oekraïne met president Zelensky over de situatie. Twee basisscholen in Den Haag voeren voor een deel van de klassen een vierdaagse lesweek in. Het lerarentekort is zo groot dat de scholen het rooster niet meer gevuld krijgen. Volgens Omroep West gaat het om scholen in de wijken Eskamp en Laak.